Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen met een minimumloon komen nauwelijks rond, heeft het Nibud berekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om ZZP'ers, jongeren onder de 21 of mensen die ook nog hoge zorgkosten moeten betalen, zoals Angela uit Maastricht. Het is echt zoeken om te zorgen dat je alles betaald krijgt. Dat betekent sparen of van je vakantiegeld doen, zoals ik afgelopen jaar heb gedaan. Dat mensen niet rond kunnen komen van het minimumloon vindt het Nibud maar raar. Daar zou de politiek volgens hen iets aan moeten doen. Nieuwsuur maakte een rondje langs de partijen. Ook de VVD staat ervoor open. De VVD vindt in ieder geval dat er geen taboe op rust. En zolang werken blijft lonen vinden wij alles eh, bespreekbaar. Het minimumloon is ook gekoppeld aan de hoogte van de uitkeringen. Of die dan ook omhoog moeten zijn politieke partijen het nog niet helemaal over eens. De lockdown in België wordt strenger. Niet-essentiële winkels en vakantieparken moeten dicht. Mensen met contactberoepen moeten voorlopig stoppen en de herfstvakantie wordt verlengd. Veel ziekenhuizen in het land zitten aan de grenzen van hun capaciteit en het aantal besmettingen blijft toenemen. En we googelen eerder naar dit soort dingen. kerstliedjes. Normaal tikken we zoektermen als Mariah Carey en Chris Ria gecombineerd met Christmas pas volgende maand in de zoekbalk van Google. Maar uit hun cijfers blijkt dat we al eerder zin hebben in die zoete muziek. Je ziet nu dat beginnetje van die piek omhoog, eh, ja, dat die er is in Nederland. Eh, je ziet het ook bij Verlies Navidad bijvoorbeeld. Je ziet het zelfs al bij Flappy... Al viel me daarop de afgelopen vijf jaar dat die piek steeds ietsje kleiner wordt. Het is nog 56 dagen tot kerstmis. En het weer. Vanavond en vannacht trekt de regen langzaam weg.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 See Kid Sessions op jouw CFM. Met nu een uur lang in de mix. No DJ JK. That's for real. Got no drama. She know what I do. Making that money for the fancy clothes. But she got her own. You know the drill. Baby's been good to me. Baby's been good to me. So good you know me, I'm a piece. So good you know me, I'm a flat knee. Testify. piece of on me, I'm not failing. That's the thing. souls gather straight from love you and me from the want your love, girl, I need your love. But I want your soul, girl, I want your love, girl, I need your love. Found love, girl, I want your love, girl, I need your love. But I want your soul. soul, soul, soul. I've been trying not to go up the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go the deep end. I don't Vinieron todos, no me preguntaron dónde. Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos. gente siempre responde. gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre eres, mi gente siempre unieron dos No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes. Mi gente siempre responde. can bring me down. come one with the DJ sound. One on one on the dance floor, it's just you and me. Cause you gotta get up, get up tonight. Run round, run round. And the music makes the world. just you and me. Cause we gotta get up, get up tonight. het NOS nieuws van 11 uur.